Nieuws van 11 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Japanse premier Abe heeft boos en geschokt gereageerd... op de onthoofding van een Japanse veiligheidsbeambte... door strijders van Islamitische Staat. Hij noemt het een waanzinnige en toelaatbare terreur, herstel, ontoelaatbare terreurdaad. Hij roept de gijzelnemers op om de tweede Japaner die wordt vastgehouden vrij te laten. Gisteren circuleerde kort een video van IS op internet... waarop een gevangen journalist een foto vasthoudt... met het onthoofde lichaam van de andere gegijzelde. Aanvankelijk werd betwijfeld of die video wel echt was... maar vanmorgen noemde Abe de kans groot dat de videoboodschap inderdaad authentiek is. Hij herhaalde dat Japan nooit zal ingaan op eisen van terroristen... In de Franse Alpen zijn drie skiers om het leven gekomen door een lawine. Drie anderen worden nog vermist. Het zijn allemaal Fransen. De groep ging gisteren skiën in de haute maar om zes uur s'avonds was die groep nog niet terug in het hotel. Meteen daarna begon een zoektocht naar de skiers. Vannacht werden drie lichamen gevonden onder de sneeuw. De Amerikaanse president Obama is begonnen aan een driedaags bezoek aan India. Hij kwam vanochtend aan in de Indiase hoofdstad Delhi en kreeg een groots onthaal. Indiaanse premier Modi stond Obama op te wachten. Hij gaf de president een innige omhelzing die volgens Amerikaanse media de goede betrekkingen tussen de twee landen laat zien. Obama praat met Modi over onder meer het Indiaanse nucleaire programma en over de veiligheid en klimaatverandering. Het weer plaatst ook nog kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelte en sneeuwresten. Verder bewolkt en op sommige plekken een bui, maar ook af en toe zon.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 En die zijn uitgebracht oorspronkelijk op uh, Dizzy Gillespie's own, eh, eigen platenlabel DG. En eh, veel van deze nummers zijn als eerste uitgebracht op 78 toerenplaten. We gaan verder met een, eh, met een ander nummer ehm, van een hele andere artiest, Rex Stewart. Ehm, hij is een, um, een eigenlijk een eh, cornetspeler en die heeft zijn, zijn rol uh, vooral gespeeld in het orkest van Duke Ellington in de periode zo 1934-1944. Daarvoor speelde hij op eh, rivierboten die ehm, over de eh, richting Philadelphia gingen. En is vervolgens in New York terechtgekomen. Heeft daar bij Fletcher Henderson gespeeld. En eh, kwam later dus bij Duke Ellington terecht. En het nummer wat ik ga draaien heet Madeleine. Het komt van een verzamelcollectie van de Hot Record Society. Dat is een groep ehm, die uit New Yorkse jazzfanaten bestond die een eigen platenlabel hebben opgezet... en in de periode 1937-1947 heel veel opnames hebben gemaakt... met onder andere Pee Wee Russell, um, Sidney Bechet en onder andere Rex Stewart. U gaat luisteren naar Madeleine. U luisterde naar um, Cootie Williams en His Rock Cutters. Dit is een groep die eigenlijk onder de auspicie van Duke Ellington ehm, aan het werk is gegaan. Duke Ellington heeft, ehm, had de gewoonte om eh, nieuwe nummers te schrijven... en die vervolgens in kleine groepen eigenlijk uit te proberen. En uh, Cootie Williams eh, had een van deze groepen onder zijn leiding. Het nummer wat u hoorde heet Blues Popping... Kom van een eh, verzamelreeks eh, van cd's eh, af. Die heet Duke Ellington The Small Group Sessions 1936-1940. Van hetzelfde album ga ik er nog eentje draaien, want het is heerlijke muziek. En ook van Cootie Williams en his Rockcutters Top and Bottom. luisterde naar Cootie Williams en his Rockcutters. Bij mij aangeschoven is eh, Fred Kroonsberg. Goedemorgen Fred. Goedemorgen. En Fred is eh, hier aangeschoven om ons even bij te praten over de uitzending op 8 februari. En een klein beetje over dat weekend. Fred. Ja, het is zo dat eh, ZFM 25 jaar ook bestaat natuurlijk, maar ook het eh, jazzprogramma. Het is het oudste programma wat er, eh, wat er is. En daarom hebben we gezegd, kunnen wij van 10 tot 2 uur... een uitzending op de zondag na het grote feest eh, in elkaar zetten. Nou, dat is inmiddels, krijgt dat wat handen en voeten. En dat betekent dus dat wij zondag 8 februari tussen 10 en 2 uur... alle mensen van harte welkom heten die vroeger een aandeel hebben gehad in het programma. Dat zal natuurlijk in de studio eh, Tolweg 10a plaatsvinden. Maar er wordt ook nog een eh, muzikale omleiding eh, georganiseerd. Dat gaat Charles Duif doen. En er zijn een paar namen die in elk geval al gevallen zijn. Dat is natuurlijk Charles zelf als drummer. Zijn zoon Sven, die goed kan zingen. En ook de naam van Ruud Jansen is al gevallen. Maar er komen nog wat gasten. En dat laat ik maar aan Charles over. En vandaag of morgen dan krijg ik de juiste namen daarvan te pakken. Het is eh, ook zo dat we proberen om al die oude medewerkers... Eh, eh, met een flyer te bereiken. Maar goed, 25 jaar ZFM Jazz betekent natuurlijk... dat een aantal mensen niet meer zo makkelijk te traceren zijn. Zo zijn de mensen die in het begin gestart zijn... Henk Stroobach en Daan Huijing... allebei, dacht ik, woonachtig in het buitenland. Daan Huijing, ook een van de oprichters van ZFM trouwens... Eh, die eh, woont in Duitsland. En ik heb gehoord dat Henk Stroobach, als hij nog leeft... in Frankrijk vertoeft. En we gaan natuurlijk proberen om deze uh, mensen van het eerste uur te pakken te krijgen. Daarna meteen proberen we ook natuurlijk om uh, Wouter en Rob van der Goes te pakken te krijgen. Wouter is zelf een bekende DJ hier in het land. Het zou leuk zijn als acte de présence geven. En natuurlijk gaan we proberen om ook de dragers van het programma... een aantal mensen die jarenlang trouw... elke zondag hier hun plaatjes en cd'tjes hebben gedraaid... om die eh, te pakken te krijgen. En ik eh, noem al bijvoorbeeld eh, Hans Sandbergen... En, dan hebben we ook een van de andere mensen, dat is Tom Hendriksen. Dat zijn de mensen geweest die toch jarenlang dit programma gedraaid hebben. En al die mensen gaan we uitnodigen voor zover we de adressen te pakken kunnen krijgen. Heb je nog eh, hulp nodig? Want de luisteraars kennen misschien ook nog wel mensen die, uh, die, hier uh, meegewerkt hebben. Ja, en die kunnen je misschien helpen aan contactadressen. Dat is een hele goeie. Mijn telefoonnummer is 5730866. Maar het mooiste is natuurlijk als ik gewoon een mailtje krijg erover. En dat is kleine lettertjes allemaal. Fred Kroonsberg, apenstaartje, gmail.com. Dus als u iemand weet, mail het mij met het juiste adres. En hij krijgt een flyer met een uitnodiging. Perfect. Nou, mocht dit iets te snel gaan voor u... dan kunt u in ieder geval ook via onze website... Eh, nog contact met ons opnemen, cfmjazz.nl. En ehm, ja, we gaan natuurlijk eh, toewerken naar een fantastische uitzending op 8 februari. Ik ga verder met een, eh, met een nummer van... Eh, ja, wederom... Eh, oh, ik ga iets te snel. wederom, wederom een nummer van uh, Cootie Williams. Hij heeft ook zelf opgetreden als, als leider. En hij heeft daar een heerlijke album opgenomen. Cootie Williams en His Orchestra. Het album heet Cootie Williams in Hi-Fi. En het, de titel van het nummer heet Nevertheless I'm in Love With You.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 He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheel. horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had a million dollars worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all a million times. Hide, hide, hide, hide. De tijd vliegt natuurlijk met deze nummers uit deze tijd... want het zijn eh, allemaal relatief korte nummers. U luisterde naar Cap Calloway. Cap stond bekend als, uh, als, een, eh, als dusketzanger eigenlijk. Hij ehm, was een jazzzanger en een big bandleider. Hij eh, leefde van 1907 tot 1994... En hij had deze manier van zingen geleerd onder, onder de invloeden van Louis Armstrong. Hij werd ook wel de Heidi Homan genoemd. En bekendste hits van hem is onder andere Minnie the Moocher. wat u net luistert, wat u net hoorde. En voor wie hem eh, muzikaal niet kende, heeft hem misschien gezien in de legendarische eh, muziekfilm The Blues Brothers. In deze film eh, werd hij ehm, bekend door ook een uitvoering van dit nummer, Minnie de Moocher. We gaan verder met een andere indrukwekkende artiest uit die tijd. En dat is Louis Jordan. Van zijn album Prime Cuts uit 1949 ga ik een nummer draaien dat heet Knock Me a Kiss. And now here's a tune that Louis wrote a few years back. We think you'll still enjoy it. It's Knock Me a Kiss. kick and no mistake. But baby, if you insist, I'll cut out cake just for your sake. Baby, come on, knock me a kiss. I like pie, I hope to die. But get load of this. When you get high, doggone the pie. Baby, come on, knock me a kiss. When you press your sweet little lips to mine, you make it understood that taste like candy, brandy White, wine, peaches, bananas, and everything good. I love jam and no flim flam. Scratch that off my list. This ain't no sham. The jam can scram. Baby, come on, knock me a kiss. Me We luisteren naar Louis Jordan met Knock Kiss. Straks nog een nummer van, uh, van Louis Jordan. Als u het leuk vindt en u heeft eh, uw computer, uw tablet of uw telefoon bij de hand... ik heb een hele leuke video daarvan eh, op onze site gezet. cfmjazz.nl Dus als u die vast aanzet, kunt u straks live meekijken met dit nummer. Ondertussen gaan we nog even iets anders laten horen... en u gaat luisteren naar Brother Jack McDuff... Do It Now heet het album uit 1966. En het eh, nummer wat ik ga draaien heet Snapback. luisterde naar de Blues Etude van Oscar Peterson. Ehm, we gaan verder met een, eh, ja, met een eh, andere legende eigenlijk in Amerika. We kennen hem hier niet zo heel goed. Hij heet Johnny Otis. Ehm, hij heeft een, ehm, eh, een hele eigen band opgericht. Johnny Otis California Rhythm and Blues Caravan. Waarmee hij een lange reeks van optredens heeft gemaakt. En hits heeft gescoord gedurende de 50er jaren. Johnny Otis, geboren in 1921, Griekse ouders. Hij begon op de drums nadat hij een eigen stel had gekocht... Ehm, door zijn vaders handtekening te vervalsen. Speelde eigenlijk in diverse big bands tot hij in 1945 eh, zijn eigen band oprichtte. Eh, de Harlem... Ehm, nee, niet de Harlem Nocturne, dat is het nummer... waar hij eh, bekend mee is geworden. In 1951 ontdekte hij onder andere Etta James... Eh, die was 13 op dat moment. Heeft een, eh, meegedaan aan een van zijn talentenshows. En hij heeft haar eerste hit geschreven, The Wallflower. En ehm, na zijn optredens is hij een eigen televisieshow begonnen. De Johnny Otis Show. Ik vond laatst op, ehm, op YouTube een, eh, een, een, van die uitzendingen. En daarin zit een geweldig stukje van een optreden wat Lionel Hampton deed in zijn show. Lionel Hampton live in, ehm, in die show En daar gaat u nu naar luisteren. That's the half himself. He's with us tonight as our special guest, so let's turn him loose. The one and only, the fabulous Lionel Hampton. Take it, baby. Johnny, it don't mean a thing if you ain't got that sway. Hey Johnny, it don't mean a thing. All you got to do is sing. Now Johnny, some like their music sweet and hot. Man, but I like my music crazy. Wow, man, you got to be crazy too. Cause it don't mean a thing if it ain't got that sway. Blow Yeah. was een opname van, ehm, uit de Johnny Otis eh, show. En van Lionel Hampton die daar, eh, die daar live kwam optreden. Geweldig om dat op, eh, op video te zien hoe dat in die tijd ging. Helaas is deze video kon ik niet meer terugvinden op YouTube. Hij is verwijderd inmiddels vanwege auteursrechten kwestie. Dat zijn natuurlijk wel nadelen van internet. Dat soms dingen door iemand erop gezet worden die, ehm, ja, die er eigenlijk niet op horen mogen te staan. Maar het is in ieder geval wel, eh, eh, als je het dan tegenkomt, wel heel leuk om te zien hoe dat in die tijd ging. Ik ga een uh, ander nummer draaien van, uh, van Louis Jordan. En ik ga het eigenlijk via YouTube doen. Ehm, dat betekent dat u het ook in feite mee kan kijken. Als u op onze site cfmjazz.nl naar de uitzending van vandaag gaat. En u bladert daar naar beneden. Dan ziet u um, onder nummer 19 Louis Jordan. Ain't That Just Like a Woman. En dan kunt u de video eigenlijk eh, meekijken met het nummer. Ik ben benieuwd of de techniek eh, deze keer eh, dan ook goed gaat. Want live afspelen via het internet is natuurlijk een klein beetje een risico dat, dat er dingen misgaan. Want je hebt niet alles meer onder controle zoals we in de studio dat wel hebben. U gaat luisteren naar Louis Jordan, Ain't That Just Like a Woman. that just like a woman? Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? They'll do it every time. Lot took his wife to the corner store to get her malted. She couldn't mind her business, boy, did she get salted. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? They'll do it every time. They sure will. Samson thought Delilah was on the square. One night she clipped him for all his hair. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? They'll do it every time. was burned. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? They'll do it every time. Marie Antoinette met those hungry cats at the gate. They were crying for bread. She said, let them eat cake. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? They'll do it every time. They sure will. you do, they ain't never satisfied. Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? Ain't that just like a woman? They'll do it every time. Nou, dat ging eigenlijk prima via YouTube uh, afspelen. En we gaan het nog een keertje doen gewoon. Ik heb een uh, volgend nummer klaarstaan. Dat is uh, van Cap Calloway opnieuw. Hij doet dat samen met de Nicholas Brothers... En eh, die gaat u onder andere horen Dancent. En het nummer dat heet Jumping Jive. Het komt uit de film Stormy Weather uit 1943. U kunt eh, via onze site kijken en luisteren naar eh, Cap Calloway, Jumping Jive. your jive on the mellow side. Hip hip. Hip hip. The jim jam jump is a solid jive. Makes you nine foot tall when you're four foot five. Hip hip. Hip hip. Now don't you be that inkaroo. Get come on, and then you follow through. You get your study full. You make up the jaunty jump of the like of the gators do. Jim Jim jump is a jive your eggs on the Jersey side. Hip hip, hip hip. The jib jib jumping jive makes you a hap hap on the Mahala side. Diddly diddly diddly diddly bumpity diddly diddly bang bang bang bang da da. Now I've told you about the jumping jive. Jib jab jump the jumping jive. You got to dig this mellow jive. Yes yes, you dig it on the Mahala side. A diddly diddly I find the bom bomb, see naar de bord. We luisterden naar ehm, eh, Cap Calloway en de Nicholas Brothers met het nummer Jumping Jive. We gaan er nog eentje doen op deze manier, want het is wel leuk. Als u eh, die oude video's erbij kan, eh, kan zien. En die kunt u natuurlijk allemaal terugvinden op YouTube. De volgende die ik ga draaien is van het Oscar Peterson trio met Nat King Cole. Het komt van een reeks concerten, Jazz at the Philharmonic... In 1957 is dit. En ook via onze site kunt u die video erbij vinden. En die, eh, die video die, ehm, eh, die gaat over het hele optreden. En ik ga daar een klein stukje uit draaien. En dat ga ik nu heel eventjes eh, scherp zetten. Want het is niet het eerste stukje wat ik dan wil draaien. En anders krijgt u verschillende nummers te horen. En dat, daar hebben we helaas de tijd niet voor.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 Ik ben helaas alweer aan het eh, einde van het uh, tweede uur CFM Jazz toegekomen. En ik ga nog één nummertje voor u draaien. Ik ben er zelf over twee weken weer in onze uh, jubileum-uitzending. zoals u gehoord heeft, 8 februari gaan we maar liefst vier uur CFM Jazz uitzenden... met diverse live optredens, diverse presentatoren... Wordt een geweldige uitzending, dus eh, luister vooral 8 februari. Het laatste nummer wat ik ga draaien vandaag is van een ander album van Nina Simone. Dat heette Baltimore. Het is een eh, live album uitgebracht in 1978.